Samen met zijn vrouw zou hij naar Jeddah zijn gereisd, een stad aan de Rode Zee. De premier van Tunesië leidt nu een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en sloeg op de vlucht voor de al weken durende protesten van de bevolking. Die waren de armoede en onderdrukking beu. Het is de brandweer in Zwijndrecht nog lang niet gelukt om het vuur in een wagon met ethanol te doven. Op het rangeerterrein Kijfhoek wordt voor een tweede keer geprobeerd om met een schuimdeken het vuur uit te krijgen. Als dat mislukt, dan moet worden gewacht tot de ethanol is opgebrand. De brand brak gisteravond uit. Omwonenden moesten hun huis uit. Zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Er zijn volgens de gemeente geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Oud-minister van Middelkoop heeft NAVO-partners gevraagd om Wouter Bos onder druk te zetten. Bos had zo de PvdA moeten laten instemmen met een nieuwe missie in Afghanistan. Van Middelkoop bevestigde in Nieuwsuur berichten die via Wikileaks naar buiten waren gekomen. Doordat de PvdA tegen een nieuwe missie in Afghanistan was, viel uiteindelijk het kabinet. Amerika was er veel aan gelegen om de Nederlanders in Afghanistan te houden. De internetsite Wikipedia bestaat vandaag 10 jaar. De verjaardag van de online encyclopedie wordt op zes continenten gevierd. In Nederland wordt stilgestaan bij het tienjarig bestaan met een debat in het Amsterdam Historisch Museum. Het museum doneert de hele digitale collectie aan Wikipedia. De oprichters hopen dat er in de toekomst meer vrouwen meewerken aan artikelen. Nu is 80% van de schrijvers man. Het weer eerst nog overwegend droog, later veel regen, vooral in het noorden.